Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Senegal lijken de presidentsverkiezingen goed uit te pakken voor nieuwkomer Bassirou Diomaye Faye. Hij gaat op dit moment aan kop. Diomaye kwam pas vrij uit de gevangenis en richt zich op jongeren in Senegal. Zo wil hij onder meer de werkloosheid onder die groep aanpakken. Aanhangers van Diomaye Faye vieren al feest op straat... maar de officiële uitslag van de verkiezingen wordt pas in de loop van de week verwacht. Bij een brand in een varkenstal in Boekel in Brabant zijn waarschijnlijk 4000 varkens omgekomen. De brand brak afgelopen avond uit. Er kwam veel rook vrij en even werd gevreesd dat de brand zou overslaan naar andere stallen. Maar dat is niet gebeurd. De politie vermoedt brandstichting en heeft iemand opgepakt. In Moskou zijn vier verdachten van de aanslag van afgelopen vrijdag officieel aangeklaagd op verdenking van terrorisme. Twee van hen zouden ook schuld hebben bekend. Ze riskeren allemaal een levenslange gevangenisstraf. De vier verdachten werden vlak na de aanslag opgepakt. Hun voorarrest wordt met zeker twee maanden verlengd tot 22 mei. In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Dat gebeurde na dagenlange zware regenval. Bewoners werden verrast door een plotselinge stroom water, modder en puin. Verschillende huizen stortten in. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd en het slechte weer houdt waarschijnlijk nog een paar dagen aan. Twee darters zijn uit de Nederlandse vrouwendartploeg gestapt. Anka Zeilstra en Aileen de Graaf willen niet langer een team vormen... met de transgender vrouw Noalin van Leuven. De 27-jarige van Leuven doet als transvrouw mee aan de vrouwentoernooien in het darts. Zijlstra en de Graaf vinden dat het speelveld met een biologische man niet eerlijk is.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 Let the music play. Play it loud and make it clear. It's time to stand up. a new world that is now so near from the bottom to the top. To the leaders of the land, we all have one heart. Every one of us must live falling down. No more children. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Moskou zijn vier verdachten van de aanslag van afgelopen vrijdag... officieel aangeklaagd op verdenking van terrorisme. Twee van hen zouden ook schuld hebben bekend. Bij een brand in een varkenstal in Boekel in Brabant zijn duizenden varkens omgekomen. De politie vermoedt brandstichting en heeft iemand opgepakt. En twee darters zijn uit de Nederlandse vrouwendartploeg gestapt. Ze willen niet langer in een team zitten met transgendervrouw Noah Lin van Leuven. De twee topspeelsters vinden dat het speelveld met een biologische man niet eerlijk is. En dan het weer. Het wordt een zonnige en nagenoeg droge dag en het wordt maximaal 13 graden. on the bender with nothing left to lose.